Jelle Seubring met het NOS Journaal. De onderhandelingen over een nieuw kabinet gaan na het weekend verder. Na afloop van de gesprekken vandaag wilde PVV-leider Wilders alleen kwijt dat er maandag verder wordt gesproken. Informateurs Dijkgraaf en Van Zol zijn tevreden over de voortgang. Het lastigste punt bij de onderhandelingen zijn de financiën, zijn Van Zol. Vooral VVD en NSC willen het begrotingstekort niet te hoog laten oplopen. PVV en BBB hebben daar minder moeite mee. Afrotros tekent protest aan bij de organisatie van het Songfestival, de EBU... vanwege de gang van zaken rond de disqualificatie van Joost Klein. De omroep noemt de disqualificatie buiten proportie. Klein maakte kort na zijn optreden in de halve finale... een dreigende beweging naar een camera... omdat hij tegen de afspraken in werd gefilmd, zegt de omroep. Avrotros zegt dat er uitgebreid is overlegd... maar dat de EBU bleef bij de disqualificatie de punten die Nederland geeft bij het Songfestival... worden mogelijk door een van de presentatoren voorgelezen. Nicky de Jager zou de punten namens Nederland uitdelen... maar na de disqualificatie van Joost Klein heeft ze daar geen zin meer in. Avrotros steunt haar daarbij. NPO Radio 2, dat het Songfestival vanavond uitzendt... heeft de uitzending van de Songfestival Top 50... voorafgaand aan de finale geschrapt. Het half uur voor de finale heeft Radio 2 alleen maar Europa-pa gedraaid een man van 71 uit Nederland is omgekomen bij een fietsongeluk in Duitsland. De man was met zijn zoon aan het mountainbiken in het dorpje Schmied in de Eifel... zo'n 40 kilometer ten zuidoosten van Kerkrade. Op een smal pad ging het mis en kwam hij ten val. De hulpdiensten moesten met kwads naar de plek van het ongeluk. De man overleed ter plekke. Het weer vanavond en vannacht op veel plaatsen helder. Het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen weer vrij zonnig en droog. Met een matige zuidoostelijke wind wordt het 22 tot zelfs 26 graden.